Toenmalig president Janukovic wilde het leger hervormen en professionaliseren. Het is nog onduidelijk welke gevolgen de herinvoering van de dienstplicht heeft. Het Oekraïense leger, met naar schatting 130.000 beroepsmilitairen, heeft nauwelijks geld. De olielekkage vlak over de grens in Duitsland is niet van invloed op het Twentse drinkwater. Dat zegt drinkwaterbedrijf Vitens. Volgens het bedrijf liggen de locaties waar water wordt gewonnen ver genoeg van het gebied waar olie uit een zoutkoepel aan de oppervlakte is gekomen. Door de lekkage van honderdduizenden liters olie zijn het drink- en oppervlaktewater in het gebied ernstig vervuild. Hoe de olie uit de zoutkoepels onder de grond kon lekken is nog niet bekend. In Colombia zijn zeker drie mijnwerkers om het leven gekomen toen de goudmijn waarin ze aan het werk waren instortte. Ongeveer twintig mensen worden nog vermist. Volgens een lokale bestuurder gaat het om een illegale goudmijn waar met allerlei machines diepe gaten werden gegraven in de grond. Het ging mis toen een wand van een van die gaten instortte. De politie in Drenthe heeft een man opgepakt voor dierenmishandeling. De man zou de afgelopen maanden in Assen dieren op kinderboerderijen en bij mensen thuis hebben toegetakeld en afgeslacht. Zo werden eenden doodgeslagen en een konijnenhok in brand gestoken. In totaal zijn zeker tien dieren gedood. De politie kwam de verdachte mede op het spoor dankzij een anonieme tip.